Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op de Stroommarkt in het centrum van Amsterdam... is gisteravond later gewonden gevallen. Over de aard van de verwondingen kon de politie nog niet zeggen. Volgens omroep AT5 is hij zwaar gewond. De verdachte zou na de schietpartij richting de Korte Nieuwendijk zijn gevlucht. Het is niet duidelijk of de schietpartij iets te maken heeft met de drugsoorlog... in de Amsterdamse onderwereld. Venezuela kiest vandaag een nieuwe president. Hoewel het land in een diepe crisis zit, is het zo goed als zeker dat de zittende president Maduro wordt herkozen. De oppositie boycott de verkiezingen en veel tegenstanders van Maduro zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. De VS en de EU erkennen de verkiezingen in Venezuela niet. Bij de vliegramp van vrijdag in Cuba zijn ook tien dominees en hun partners om het leven gekomen. Ze hadden in Havana een bijeenkomst bezocht en zouden teruggaan naar het oosten van het land. Het vliegtuig, een Boeing 737, stortte kort na vertrek van de luchthaven van Havana neer. De autoriteiten hebben officieel bekendgemaakt dat er 110 doden zijn. Drie overlevenden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vandaag wordt opnieuw veel drukte voor de Gotthardtunnel verwacht. Gisteren stond in zuidelijke richting op de grens met Italië... de langste file voor de tunnel in 20 jaar. Dat kwam doordat een andere tunnel in Zwitserland... de San Bernardino-tunnel werd afgesloten vanwege een brand. Ook de komende week blijft die tunnel dicht... en wordt verkeer omgeleid via de Gotthardtunnel. Vanwege Pinksteren is het daar al extra druk. In de Amerikaanse staat Washington is een mountainbiker door een puma gedood. Een andere fietser werd gebeten, maar die kon de politie waarschuwen die het dier doodschoot. Aanvallen door puma's zijn vrij zeldzaam. Het gebeurt in de VS gemiddeld eens in de vier jaar. Het weer, eerst nog kans op mist, verder veel zon. In het zuidoosten later kans op een onweersbui. En het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen geregeld zon en warm, 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 People told me how you'd paint the town. People told me how you'd paint the town. Party time when I was not around. Pretty Kelly, why did I not see? Pretty Kelly, how you cheat on? weeping over it? What's the use in weeping over it? So I got myself together bit by bit. get along just De inmiddels 67-jarige singer-songwriter Spex Hildebrand uit Volendam trekt zich al zijn hele loopbaan weinig tot niets aan van trends en hypes. Hij doet gewoon zijn eigen dingen uit stand. In zijn eigen woorden, holding my own. Hildebrand debuteerde in 1975 met het album File Under Popular. Er zouden nog 14 albums volgen, samen met zijn Living Room Band en solo. Wat mij betreft moet Specs vooral zijn eigen zin blijven doen. Als eerste draaide ik Pretty Carly. Vervolgens luisteren we naar My Favorite Game. And it won't get any better than this. En dat zal ook niet meevallen. Veel luisterplezier. well, here it is. It won't get better than this. you are gone?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 It's been a long day, tomorrow I'm getting up early. I can't come over right now, cause girl, I know what you're working tonight. And if you're only saying you miss me, but you don't. you don't Carlene I'm staying in for tonight. Carleen Carter is afkomstig uit de legendarische Carter family. Met June Carter Cash als moeder en Johnny Cash als stiefvader is het geen verrassing dat ze geregeld inspiratie put uit het oeuvre van de familie. Maar niet eerder gebeurde dat met zoveel bezieling als op Carter Girl. Carter Girl, met daarop I'll Be All Smiles Tonight, is een emotioneel, liefdevol album, waarin Carleen misschien wel de meest muzikale familie ooit eert. true love may be there and gems that others gave me were shy. Crossroads met de act van de maand. You're My Jamaica is geschreven door Kent Robbins en opgenomen door Charlie Pride. Het werd in juli 1979 uitgebracht als de eerste single en titeltrack van het album You're My Jamaica. De song was de 20 nummer 1 hit van Charlie Pride.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 Een van de songs is Two Step Honky Tonk Dream. I work out in the country, weekends in the honky tonk. Nothing beats cowgirls, cold beer, and country songs. Sweating in the sun, one hell of a week. Gals are getting ready, turn up the heat. Put my truck in gear, let's have a little country boy fun. You know I love all the cowgirls when they get on their groove. Love the line dance, cha-cha, country waltz too. But there's still nothing hotter than a two-stepping country gal to me. Something about the way she put her hand in mine, sliding across the floor, turning on a dime. She's a 2 and show-stopping, head-turning honky-tonk dream. Turn around. Little later in my truck, listen to a Hank Williams song. She's thinking I'm gonna make my move, try to get it on. She don't know what to think when I say, let's go back inside. But she's the hottest two-stepping cowgirl I've ever seen in my life. Yes, I love all the ladies when they get on the groove. Love the line dancer, cha-cha, country waltz too. But there's still nothing hotter than a two-stepping country gal to me. Something about the way she put her hand in mine, sliding across the floor, turning on a dime. She's a 2 and show-stopping hit, turning honky-tonk dream. Research, observation, years of speculation. I don't mean to offend, it's just what I prefer. Yeah, I love all the cowgirls when they get on their groove. Love the line dance, cha cha, country waltz too. But there's still nothing hotter than a two stepping country gal to me. Cause there's something about the way she put her hand in mine, sliding across the floor turning on a dime. She's a two-stepping, show-stopping, head-turning, honky-tonk dream. Yes, she's a two-stepping, show-stopping, head-turning, honky-tonk dream. Yes, she's my two-stepping, show-stopping, head-turning, honky-tonk dream. Yes, she is. de original van deze week. Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys is origineel van Ed Bruce. geschreven door hem en zijn vrouw Patsy. Zijn versie van het nummer verscheen in 1976. Hij bereikte er de 15e positie in de charts mee. Wat dat betreft deden Waylon en Willy het veel beter, want zij stonden er in 1978 vier weken mee op de eerste plaats. Maar nu het origineel. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Cause they'll never stay home and they're always alone Even with someone they love A cowboy ain't easy to love and he's harder to hold And it means more to him to give you a song than silver or gold Budweiser buckles and soft faded Levi's And each night begins a new day If you can't understand him and he don't die young He'll probably just ride away Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys Don't let them pick guitars and drive old trucks. Make them be doctors, lawyers, and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Cause they'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. A cowboy loves smoky old pool rooms and clear mountain mornings. Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometime won't know how to take him. He's not wrong, he's just different, and his pride won't let him do things to make you think he's right. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors lawyers and such Mamas, don't let your babies grow Met een stem die zich kan meten met die van Dolly Parton en Emmylou Harris... staat country, folk en rockzangeres Lindy Ortega achter de microfoon. Akoestische gitaar in haar handen en vrolijk babbelend haar nummers introducerend. In haar thuisstad Toronto staat ze bekend als Indie Lindy, omdat zij de meeste van haar platen eigenhandig uitbracht. Inmiddels is ontdekt en haar nieuwste album Liberty met erop You Ain't Foolin' Me is onlangs uitgebracht. You you you away, think I can hear thing say. Why don't you say it to my face? Why can't you just be Why must you insist we pretend that you don't wish that I was dead? I know that's how you feel. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Via een open mic in New York belandde Pieter Nell in Nashville, waar ze meerdere songs schreef met Amerikaanse songwriters en uiteindelijk een deel van haar EP All Night Café opnam. De plaat is doorspekt met de countryklanken die je kent uit Tennessee, maar tegelijkertijd klinkt de productie eigentijds en verrassend. Haar Nederlandse roots en haar liefde voor Amerika zijn versmolten op dit album. New Day is op single verschenen en Pieter Nel houdt de roots in ere. Bovendien klinkt de song heel gelikt. Puikwerk. listen. I know it's never easy, but tell me why does it have to be this hard? The Old Dutch Riverhoppers spelen een mix van bluegrass en old-time country met een vleugje blues. Gewapend met gitaar, banjo, mandoline, fiddle en contrabas en geïnspireerd door grootheden als de Stanley Brothers, Reno en Smiley, Doc Watson en Townes van Zandt brengen zij een energieke show vol oude en nieuwe bluegrass en old-time klassiekers. Zij zijn te gast met Poor Alan Smith, evenals Clementine Volker. Wyatt Easterling nodigde Clementine uit haar nieuwste cd te produceren in de Omnisound Studio te Nashville, waar de artiesten Jewel, Beyoncé, Taylor Swift, Lionel Richie, Shakira, Faith Hill, Janice Ian, Carrie Underwood en Alison Krauss haar voorgingen. Clementine heeft een paar nummers geschreven met Wyatt, maar ook nummers opgenomen van bevriende songwriters, waarvan er enkele op de achtergrond meezingen als gastartiest. Lost Child was gathered and thrown on the ground, and blood marks the spot where poor Ellen was found. They picked up their rifles and hunted me down. They found me loafing all around the town. They picked up her body and carried away. And now she's asleep in some lonesome old grave. it I read it today. The flowers on her grave have withered away. Someday I go home and stay when I go. On poor Ellen's grave, pretty flowers I will sow. that soon I'll be free to go to her grave. May that old the deck they lead you was het blokje country uit eigen land. Willens nieuwe langspeler The World Can Wait met erop Highway or hardake is onlangs verschenen. Hij blijft eigenzinnig en gaat stevast zijn eigen weg. Hij maakte vrienden mee, maar ook vijanden. Hoewel het resultaat tegen is gevallen op het Songfestival, blijft Welen een klasbak. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. said is the loneliest one, yeah. The third one I've chased since I put your goodbye in my rearview mirror. And these white lines keep telling me white lies. They say keep running away, and someday maybe you won't still hear her. this highway tonight, hoping to outrun your memory. But all I can see in these broken headlights is 400 more miles of misery. Every song I play is a sad one, every turn I take is a bad one. No reason to stay, I wish I had one, so I'm saying goodbye the hard way on this highway of heart. half a tank gas before I have to pull off and miss you. And my wheels keep turning, and this picture keeps burning, flashing like lightning in my mind of the last time that I kissed you. So I'm driving like hell down this highway hoping to outrun your memory. But all I can see in these broken headlights is 400 more miles of misery. Every song I play is a sad one, every turn I take is a bad one. No reason to stay, wish I had one, so I'm saying goodbye the hard way. On this highway this highway houdt van countrymuziek, zingt Dakota Ridder. Ik ben het volmondig eens, daarom ga ik zo nog een uurtje door. Zometeen nog een uur country. get a yee-haws. Young bucks on drugs with we in draws.